Yo, I don't think y'all hit Brown sugar, babe. I guess high off of love, don't know how to behave. Radio 501. Daverende donderdag. Het is weer tijd om de donderdisk van deze daverende donderdag bekend te maken. De donderdisk is vandaag tot middernacht Chelsea Dagger van de Fratellis.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 Or am I just a shadow chasing memories? For I've been gone for far too long. But tonight, still want me to. So when the day breaks, I'll wake up next to you. You know I've been away for many nights and many days. I broke your heart in many ways, now nah, didn't I? I lost control and took it all, now nah, didn't I? For I've been gone for far too long. But tonight, girl, I want. 24-7. Internet only. No fucking place to high.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 people because I'm about to go all out of my mind. I'm gonna leave early, early in the morning. Can you tell? I'm about to go all out of my doggone mind. I'm gonna find me some kind of good man. Even if he's dumb, deaf, crippled, or blind. single this shit. sounds insane, but meditative for the brain. Plus, I like to get to see if you as crazy as you claim. Dope flowing like iceberg slimming, down on blowings, uncut. It's all raw dog. Hit me off, oh, pay yeah. the line, baby girl. I'm saying this connection uh-huh. be hit through your burrow, territory, your section. True, I come correct in Armani yeah. denim, truck jewels, yeah. top gear, and Willie yeah. wear linens. No question, I'll show you affection as I proceed. Yeah, All these procedures that you agreed to, I'm gonna need uh-huh. to know a little more about yourself and oh, family. Um, but who's paid and who's live? Where you live? What you drive? Ever did a homicide? Let our molecules collide and time will tell if you can endure it now. If you you trying to knock it down, and I'm nah, not the type of girl. My mind's a pearl, and I done been around the world. But if you righteous, I might just let you spend yeah, the night and yeah. tuck me in real tight and yeah. watch the fight with Tyson. Kiss me on my cheek.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 En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang. Laat voor je hoop. Er is hoop, dus nog spang. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Yeah, aha, uniek, vice. We zijn op zoek naar iets. Yeah. En dat iets is money. We hebben het nodig. Ik ben geen bureaucraat, maar als je money praat, wil ik papier hebben dat niet meer opgaat. Ik heb het nodig en brood nodig, ik zeg het je. Het maakt gelukkig en als ik het heb, dan heb ik je. Dat meen ik. En als ik lieg, versteen ik. Geen Sodom en Gomorra, ja dan noem je een tweeling. Ellende en lust, ik woon aan de kust. Ben ik broke, ja dan pak ik de bus naar de overkant. Ik neem mijn kans en jij pakt een kanskaart. Ik zoek naar algemene fondsen op die landkaart. Tijdreisje, dat gaat niet, je slaapt niet. Ik ben aan het werk, ik hossel of ik ga op een beat. Wie kleine niet eert, pakt een grote geweer. Vaak zoeken ze meer, toch blijven ze skeer. Hoe gaan we dat brood nou delen, want er is honger overal En we zijn met z'n velen We zoeken naar brood op de plank, nood aan de man Bloot op de bank met de goons op die tang. En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang Al doet het lang, er is hoop dus nog spang We zoeken naar brood op de plank, nood aan de man Bloot op de bank met de goons op die tang En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang Al doet het lang, er is hoop dus nog spang Ze kennen de namen, ze checken de cv Ik ben op zoek naar een pd mijn niggas rollen met semi sauce Dominicano als merengue. En als je mij kent, ik vind alles en iedereen gay. Dus fuck 'em, fuck me horen open als je niets praat. Je wil niet dat die mannen bij je op visite gaan. Ah, ah. Want niggas zijn scared en hebben kosten. Schiemen op hem, die loopt te flossen. Lossen, niet bang voor, nigga ook niet bang voor een celletje. Ah, niks, dan pikt hij je Playstation en je spelletjes. Yeah, geef een boete aan de tip, geef er weer inbreken dan niks geven is veel beter. Toch, zit in de wippen met mijn homertoon. Waar wat dingen besproken worden on the low, low Stick up kid, niggas sowieso. Ga ik weer die op als mijn carrière We zoeken naar brood op de plank, nood aan de man. Bloot op de bank met de goons op die tang. En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang. Al doet het lang, er is hoop, dus nog spang. We zoeken naar brood op de plank, nood aan de man. Bloot op de bank met de goons op die tang. En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang. Al doet het lang, er is hoop, dus nog spang. Money maakt money, dus het is brood nodig. Praat is overbodig, wijsheid en geluk heb je ook nodig, het koopmode dus de centen zijn belangrijk. Ik ben geen flikker die naar die andere mannen kijkt. Ik ben met Vice en we brengen het over de sporen. Klinkt dope en is dus verslavend, ze willen ons horen. Tuurlijk. We komen bij je in de bak, in de huiskamer, studio. Maak niet uit waar de fuck, de Louis is stak. Tijdrip stak, of duct tape, een bivak. Vol gezicht fuck it, ik pak cake, cupcakes. Paar bar gram vermenigvuldigen. Paar bar gram zand erin voor ongeduldige doorstoten in één keer of zitten op die shit. Shit prikken en streep en het flippen aan die tricks yes. Ik les de stress met de ah. fles, de plaats van de lik. Rotterdam West, nigga. We zoeken naar brood op de plank, nood aan de man. Bloot op de bank met de goons op die tang. En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang. Al doet het lang, er is hoop, dus nog spang. We zoeken naar brood op de plank, nood aan de man. Bloot op de bank met de goons op die tang. En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang. Al doet het lang, er is hoop, dus nog spang. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. or a business suit. Whether she's 25 like you want somebody to talk to your mama. Just like you fight for your sister. If you knew that somebody dissed her, how you gonna care for your daughter? Turn around and talk bad about her mama. Say where you listen to your auntie. Never interrupt while she speaks. Make your words sweet like candy as if you were talking to your granny. Yeah. If you really love her, then say so. And if you really need her, then say so. You love the way she thinks. Say so. You love the way she speaks. Yeah. Say so. When you need some good conversation. Say so. Say so. If you want her in your life. Say so. You want her to be your She's your best friend. Say so. You'll be there to the end. Say so. right. If you're thinking about leaving, say so. If you're wondering where she's going, say so. If you need to breathe with say her, say so.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 Inspireer de wereld, ook na uw dood. Neem een goed doel op in uw testament. Ga voor meer informatie naar nalaten.nl In Wageningen zagen ooggetuigen hoe een nog onbekende vrouw op de fiets haar arm uitstak voordat zij afsloeg. Het overige verkeer was aangenaam verrast.